Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland kunnen volgende maand de eerste mensen een coronavaccin krijgen... denkt de Duitse minister van Volksgezondheid. Minister Spaan is optimistisch dat het eerste vaccin nog dit jaar Europese goedkeuring krijgt. Hij heeft de gezondheidsdiensten gevraagd om vanaf half december klaar te staan. Ook de VS wil volgende maand beginnen met vaccineren. Het hoofd van het Amerikaanse vaccinatieprogramma zei gisteren dat er mogelijk al op 11 december kan worden begonnen met prikken. Om het aantal besmettingen verder te laten dalen zijn extra maatregelen nodig op middelbare scholen, zegt epidemioloog Patricia Bruining in Nieuwsuur. Volgens haar blijven vermoedelijk veel infecties bij tieners buiten beeld omdat ze minder snel klachten hebben, maar ze kunnen dan wel anderen besmetten. Bruining noemt maatregelen als variabele lestijden en het spreiden van pauzes. Volgens de epidemioloog is het niet realistisch om op middelbare scholen alsnog de anderhalve meter regel in te voeren. Karbietschieten wordt verboden in Den Haag. Burgemeester Van Zanen wil het rond de jaarwisseling niet hebben, omdat hij het te gevaarlijk vindt. Vanwege het landelijk vuurwerkverbod is karbietschieten dit jaar extra populair. Onder meer Groningen, Noordwijk en Hillegom werken ook aan een verbod op karbietschieten. In het Drentse Exlo is een schaap mishandeld met een mes. Het dier is doodgegaan in de wei en werd daar gevonden door vrijwilligers van de schaapskudde. Volgens hen heeft de dader de ogen van het schaap uitgestoken. De andere dieren zijn niet aangevallen. Wel zijn er hekken rond hooibalen in plastic weggehaald. Mogelijk met de bedoeling dat de schapen door het plastic zouden eten om bij het hooi te komen. Het weer op steeds meer plaatsen opklaringen. In het binnenland ligt de temperatuur iets boven nul.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 cause I hate to frown. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just echo. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just no.